Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. We gaan gelijk naar Geert Wilders, want zijn partij de PVV is met 35 zetels nu de grootste partij van Nederland... volgens het nieuwste exit poll, dat zijn voorlopige uitslagen. Wilders gaf net zijn eerste reactie. 35 zetels! De grootste partij van Nederland! En ik zeg jullie, Nederland. De kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. En daarna riep Wilders de andere partijen op om met hem samen te werken. Want, zegt hij, we zijn nu niet meer te negeren. Dan gaan we door naar plek 2. Met 25 zetels staat daar nu GroenLinks PvdA van Frans Timmermans. De VVD staat nu op plek 3 met 24 zetels. En NSC van Pieter Omtzigt komt als vierde uit de bus met 20 zetels. Mijn collega Malou Petter legt uit hoe mensen tot hun stem zijn gekomen. Bijvoorbeeld immigratie en asiel. Zij 52 procent bijvoorbeeld voor de PVV-stemmer gaat natuurlijk over de asielzoekers in Nederland. Ook belangrijk voor mensen, een beetje dezelfde groep, staatszekerheid. Dan hebben we normen en waarden, zegt 60 procent. Betrouwbaarheid van de overheid, ook een belangrijk thema natuurlijk deze verkiezingen. Ook zo'nzelfde groep. Maar kosten levensonderhoud, de inflatie, alles wordt duurder. Ook dat heeft eh, men in het achterhoofd gehouden. Belangrijkste thema met 66% is de gezondheidszorg. Ja, wel weer belangrijk om te zeggen is dat deze voorlopige uitslag eh, van Ipsos... in opdracht van NOS en RTL nog niet definitief is. Op deze verkiezingsavond is mijn collega Sander Bellekom in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En hij vroeg daar naar de eerste reactie van bezoekers die daar de uitslag volgen. Nou, ik, ik, ik had er in ieder geval hoop in dat ehm, PvdA GroenLinks ook wat dichter bij de PVV zou zitten. Eh, maar 35 zetels met zo ontzettend veel zetels verschil. Ehm, dat heeft denk ik niemand verwacht in deze vrij linkse zaal in Utrecht heb ik nog het weer voor je. Vanavond valt er af en toe wat lichte motregen.